uur. Dijkers met het NOS Journaal. In bijna alle provincies gaat dit jaar de wegenbelasting omhoog. Gemiddeld met bijna 7 Alleen in Groningen en Drenthe worden de tarieven niet verhoogd. Blijkt uit cijfers van het CBS. In Noord-Holland is de stijging het grootst. Die provincie had het laagste wegenbelastingtarief van alle provincies... en na de verhoging nog steeds. Zuid-Holland is het duurst. In totaal verwachten het Rijk en de provincies dit jaar samen 6,8 miljard euro op te halen aan wegenbelasting. De Amerikaanse Senaat heeft zoals verwacht een deal afgewezen... waarin miljardensteun voor Oekraïne en Israël was geregeld. Over het pakket was maandenlang onderhandeld. Er stond ook in dat er strengere grenscontroles zouden komen in de VS. Maar veel republikeinen trokken hun steun uiteindelijk in... omdat presidentskandidaat Trump veel kritiek had op het plan... Volgens president Biden komt het Trump slecht uit als de grenscontroles nu al strenger worden. In Apeldoorn is al de hele avond een noodbevel van kracht. De burgemeester vond het nodig omdat via social media was opgeroepen om met zoveel mogelijk mensen naar het politiebureau in Apeldoorn te gaan. Daar zitten twee mannen vast die waren opgepakt na een boerenprotest op de A50. Op social media wordt opgeroepen om hen te bevrijden. Door het noodbevel kan de politie wegen afsluiten en bijeenkomsten verbieden. De gemeenteraad van Zaltbommel stelt geen integriteitsonderzoek in naar het handelen van de burgemeester. Die had geen toestemming gevraagd voor het vervangen van de ramen van zijn monumentale woning. De monumentencommissie vond dat de burgemeester daarmee willens en wetens de wet had overtreden. Maar de gemeenteraad vond het niet nodig om nader onderzoek te doen. Het weer nu nog droog. Vanochtend raakt het overal bewolkt. In het midden en zuiden wordt het dan een graad of 5 en gaat het regenen. In het noorden kan er natte sneeuw vallen. Daar wordt het namelijk niet warmer dan een graad of 2.